Marielle Hageman met het NOS Journaal. Turkije heeft Nederland toegezegd om opnieuw te kijken naar de langslepende zaak Demming... waarin een voormalige topambtenaar wordt verdacht van het verkrachten van twee Turkse jongens. Minister van de Steur zegt dat hij pas geleden een constructief overleg heeft gehad met zijn Turkse ambtgenoot. Twee weken geleden meldde Turkije dat de beschuldigingen zijn verjaard... maar nu lijkt er toch weer een kans te zijn dat Nederland de jongens in Turkije mag horen. De oppositie in de Tweede Kamer heeft in het debat over de problemen op het spoor felle kritiek geuit op staatssecretaris Mansveld. Veel partijen betwijfelen of zij de situatie onder controle heeft. De meeste kritiek gaat over het al dan niet bewust achterhouden van rapporten over spoorbeheerder ProRail. Het CDA wil weten waarom Mansveld kritische documenten pas naar de Kamer stuurde, nadat de Telegraaf die vanochtend had gepubliceerd. CDA, SP en PVV vragen zich af of zij nog wel de juiste persoon op de juiste plaats is. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een account geopend op Twitter. Zijn eerste bericht luidt, kunnen jullie me nu horen? Het bericht werd in een uurtijd meer dan 35.000 keer gedeeld. Snowden houdt zich naar fluit in Moskou schuil voor justitie in de Verenigde Staten. Hij zelf volgt op Twitter bij één andere gebruiker, de NSA, zijn oude werkgever. Taliban-strijders zijn bezig het vliegveld van Kunduz te veroveren. Gisteren viel de stad in het noorden van Afghanistan in handen van de Taliban, 14 jaar nadat de militanten er waren verdreven. Volgens een Afghaanse functionaris wemelt het van de Taliban-strijders op en rond het vliegveld. Volgens ooggetuigen wordt er hevig gevochten. Het weer vanavond vrijwel overal helder. Minimumtemperatuur rond de 5 graden. Aan de grond kans op vorst. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan.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 En we gaan beginnen met een oudje van eh, Ray Charles. En die heeft het gewoon over luisteraars... dat hij u allen wil betrekken bij de uitzending... want eh, hij zingt It Had To Be You. It had to be you It had to be you. I wandered around, finally found somebody who couldn't make me be true. just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross. I try to be boss, but they wouldn't do. for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. just had to be you. It had to be you. It had to be you, gezongen bij... Eh, nou, niet bij, dat zeg je dan in het Engels. Nee, gezongen door... uh, Ray Charles, notabene een, een man die gedeeltelijk bij naam heeft, heeft gepikt. Who Knows is een blues. Eh, wordt bezongen door de Quantic Soul Orchestra. Nee, die wordt niet bezongen, die wordt bespeeld door de, de Quantic Soul Orchestra. carry on another day. luisteraars... dat ik eh, in de tweede uur ZFM eh, Zandvoort Jazz... Eh, Laura Vici nog een keer zou draaien. Nou, het is vanzelfsprekend, want de best is yet to come.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 You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. these arms to surround And babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Laura Vigie met de best is yet to come. Nou, dat klopt helemaal wat ze zingt... want ik heb de beste muzikanten voor u uitgezocht eh, in het tweede uur... bij ZFM Jazz. Jackety, Jackety, Jack. Chad Atkins. fenomenaal gitarist natuurlijk, eh, Chad Atkins. Ja, luisteraars, we gaan eh, genieten van eh, Chris de Kapper. Ken u Chris de Kapper? Nou, het Engels is gewoon Chris Barber, hoor. <laughs> en ik liep met hem in het bos en ik zeg... Voilà, Chris, een petit fleur. Look, de Dutch Swing Band in combinatie met de eh, Royal... Eh, nee, ik moet het anders zeggen. De Marine Band of the Royal Netherlands. Massaal klinkt het, maar wel eh, lekker zwingend. En dat zijn we natuurlijk gewend van de Dutch Swing Band. Let's Fall in Love with Diana Krall. Die komt 9 oktober naar Nederland in de Rotterdamse Doelen. En ik ben erbij. <laughs> Ja, luisteraars. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing I don't know why It's just a mental, sentimental out Why go on stalling?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 Love en When We Are Young zien ze dan aan bijna. Ik weet niet of dat waar is, Diane. Is het nou eh, leeftijd gebonden, dat eh, verliefd worden of van elkaar gaan houden? Ik dacht dat toch niet. Dat eh, kan, je ook nog op een hele late leeftijd overkomen.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 We zijn eh, allemaal weer terug in Zandvoort bij ZFM Jazz. En dat doen we... Dat steunen we met... Uh, met Matt Dusk. En Matt Dusk die zingt zo prachtig over dat we weer terug zijn in Zandvoort. Back in town.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 The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try I'm that frown, cause your man is back. merry-go-round Cause your man is back in town Ja, back in town, Mad Dusk Er is trouwens niks mis met Parijs ook, hè, met dit weer Love Paris in the springtime Dat vindt Annie Ross ook I love Paris in the fall Nou, daar zijn we nou middenin hè, in de vol. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. aan Zandvoort. Want uh, Parijs heb je zo'n zo'n rivier doorheen lopen. Dat heet, die heet de Seine. En het is zo'n verschrikkelijke luie rivier, luisteraars.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 Kent u inspecteur Cluzeur nog? Inspector Cluzeur? Ja, die van de Pink Panther. Ja, lachen met Pieter Sellers. En nou genieten van die heerlijke MUZIEK Have you seen the body? The body must be somewhere around here. From the Pink Panther. Eh, u kent het eh, hoofdzakelijk van Henry Mancini, het orkest. Maar dit is Dennis Soleil met zijn versie van dit eh, prachtige nummer. We gaan genieten van de, Europees, een van de Europees beste vibrafonisten. En die komt uit Nederland en hij heet Frits Landersberg. En hij heeft onlangs hier nog in de krocht in Zandvoort een voorstelling gegeven. Een concert gegeven, samen natuurlijk met Erik Timmermans. En ook een toetsenist waarvan ik de naam even niet zo snel weet. Maar in ieder geval Frits Landersbergen. Fantastisch, luister maar. Flying Home. Bergers. Eh, niet alleen een virtuoos op het... Eh, eh, op de... Nou, hoe zeg je dat ook weer? Fiba, zo zeg je dat. En, en, maar ook een virtuoze drummer. En u heeft hem onlangs hier in de krocht in Zandvoort kunnen zien optreden. Als het vanmiddag gaat regenen, dan zien we hem. Maar als het droog blijft, en dat hoop ik eigenlijk, dan zien we hem niet. Maar we kunnen hem wel horen dankzij Chris Botti. Met zijn versie van Over the Rainbow. Rainbow, uh, eh, vertolkt door Chris Botti. Nou, de regenboog zien we alleen maar in de combinatie van uh, zonnig weer met, eh, met een regenbui. En dan krijg je dus die, die parels van de regendruppels... die worden gebroken door een soort prisma wat ontstaat. En zo komen alle kleuren van wit licht. Want voor de mensen die dat niet weten, wit licht bestaat uit alle kleuren. Het is een, een samensmelting van alle kleuren... En het wordt dan gebroken door die, eh, door die regendruppels. En dan komen al die kleuren die eigenlijk in wit licht zitten, komen tevoorschijn. Ja, leuk hè. Zo krijgt u ook nog een beetje, eh, ja, hoe zeg je dat, eh, natuurkunde op de zondagmorgen. Stampi Bos wordt... Uh, Stampi Bossa <laughs> zo moet ik het zeggen... wordt vertolkt door Coleman Hawkins. Wel lekker hoor, even een bossaatje toch? Zo laat de klok van 12 uur. Het is de zondag alweer halverweg mensen. Maar het allemaal toch snel hè? straat in... Eh, is het nou Beverwijk of is het nou Heemskerk? op de grens van Beverwijk en Heemskerk. Daar is een straat naar hem vernoemd. De Coleman Hawkingstraat. En daar heb ik nog een kennis wonen. Dus eh, ja, vandaar dat ik het weet natuurlijk. Ja, luisteraars. You Make Me Feel So Young vanmorgen. Daar ga ik eh, vanmorgen mee eindigen. ZFM Jazz. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van het repertoire. Lekker een beetje rustige jazzmuziek. Ik hou niet van het hele free gedoe. Eh, dat bent u niet van me gewend. Maar andere collega's van mij, eh, die wagen zich daar misschien wel aan. In ieder geval, zo ontstaat een uh, gevarieerd scala aan muziek... als het gaat om jazz bij ZFM Zandvoort. Ik hoop dat u nogmaals dat u heeft genoten. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Het is mooi weer, trek erop uit. Maar we nemen wel je ghetto-blaster mee. Want allemaal wel naar ZFM Zandvoort blijven luisteren. Nou, you make me feel so young, Mr. Frank Sinatra himself.